Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Rond deze tijd komen de partijen PVV, VVD en BBB bij elkaar... met informateur Ronald Plasterk om te praten over hoe het nu verder moet... nadat Pieter Omtzigt van NSC gisteren opstapte uit de gesprekken. Politiek verslaggever Xander van der Wulp legt uit... waarom Omtzigt vandaag zijn gezicht niet liet zien. NSC heeft zojuist wel een eh, brief met hun standpunt overhandigd aan de informateur. Maar wat verder ook meespeelt is dat Pieter Omzicht op dit moment echt doodmoe is. Dat werd de afgelopen dagen al duidelijk. De druk op hem was ook erg groot. Het werd ook duidelijk bij eh, de partijen waarmee hij aan tafel zat. En volgens NSC werkt Omzicht vandaag gewoon even rustig thuis. Grote kans dat je binnenkort geen advertenties van loodgieters meer tegenkomt als je aan het googelen bent. Google gaat daar namelijk mee stoppen, zodat mensen niet meer de dupe worden van oplichters die veel te veel geld vragen en vaak slecht werk leveren. De Internationale Wielerbond heeft de Nederlandse wielrenner Antoine Tolhoek voorlopig geschorst. De reden is een positieve dopingtest. De Nederlander rijdt voor een Portugese ploeg. Het is niet de eerste keer dat hij geschorst is. In 2017 slikte hij slaapmiddelen altijd al de beroemde voordeur van 10 Downing Street willen hebben... of een paleisbalkon van piepschuim, dan is dit je dag... want de spullen die zijn gebruikt voor de Netflix-serie The Crown worden geveld. Het laatste seizoen zit erop en daarom gaan tientallen mantelpakjes, theekopjes... en andere props vandaag onder de hamer... Voor een levensgrote replica van de Britse Gouden Koets ben je al te laat, want die is verkocht. at £44,000, Lars of asking and selling at 44000 And that is sold. Thank you very much indeed. And that is paddle 7426. Thank you. voor 44.000 pond, een dikke 50.000 euro... kan iemand dus rond gaan rijden in een soort namaakgouden koets.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 Treat me any way you want to, even cuss and swear Thank God those days are gone. darling, welcome home. Goodbye, heartache. Hey, darling, welcome home. dat was Mark Chestnut en die zegt goodbye heartache. Je luistert nog steeds naar de Nashville Radio Show en deze keer hebben we een thema en dat thema is tranen, liefdesverdriet. Kortom, alles waar je zakdoek bij moet gebruiken, dat hoor je voorbij komen in de show. En zoals dus ook de volgende, Wanda Jackson 1966 en... 55 jaar terug in de tijd. Wanda Jackson en Tears Will Be The Chaser For Your Wine. En nu country uit Nederland van de grandfather of the Dutch country... Ben Steeneker en Homes Where the Hurt Is. En daarna weer een spiegelplaat. My glass is empty matter thing Roy Acuff die eh, de volgende spiegelplaat voor het eerst opnam. En daarna zouden vele andere artiesten volgen. onder andere Willie Nelson en Hank Williams Jr. hebben er een versie van gemaakt. Maar ik heb gekozen voor twee verschillende artiesten. Eerst Rosalie Mathis en daarna Roy Drusky. Twee keer Blue Eyes Crying in the Rain. Dit is de Nashville Spiegelplaat. In the twilight glow I see him by and by. Christina Adair en Won't Be Crying Over You. Bluegrass hier bij de Nashville Radio Show. En nu in 1952 voor een van de meest bekende platen in de countrymuziek die over, die over de liefde gaat en over liefdesverdriet. Hank Williams Sr. en Your Cheating Heart. Your Cheating Heart try to sleep, but sleep won't come the whole night through. Your cheating heart will tell on you. Alone. on you. show maakt met daarin nummers over verdriet en liefdesverdriet en gebroken harten, dan mag absoluut Dolly Parton niet ontbreken. We gaan naar 1978. Dit is Heartbreaker. Ah yeah, I fell in love to that song. Too bad my wife was with me. sweetheart, you. There was a time when I was satisfied with your love. But I broke your heart and now I'm paying too. I have never been so lonesome in my life, dear. Please forgive and take me back again with you. Nashville Radio Show. Don't go anywhere. zakdoek nodig hebt gehad, weet ik het niet meer. Graham Parsons en Emmylou Harris met Love Hurts. En daarvoor het oudste nummer in de show, 1944. Hank Penny en Tearstains on Your Letter. En nu uh, eh, Leon Rimes en het is tijd voor... Oh, hoorde je. En we gaan naar een nummer wat eerst een doo-wop nummer in 1958 was. En door diverse artiesten in diverse genres gecoverd werd. Dit is mijn favoriete versie van Tears on My Pillow. Dit is Reba McIntyre. Je luistert naar Nashville met Astrid van der Kaai. laatste spiegelplaat in deze show staat klaar. Hank Williams Sr. bracht het in 1949 uit. En 23 jaar later zou het opgenomen worden door Billy Joe Spears. En in 2020 werd de samenwerking tussen Sarah Evans en de Old Crow A Madison Show. Twee keer I'm So Lonesome I Could Cry. Dit is de Nashville Spiegelplaat. dat was de laatste spiegelplaat in deze show. En we gaan nu naar een nummer waar zelfs Elvis Presley zich aan waagde. Maar het was Johnny Tilliston die het schreef en opnam en voor wie een grote hit werd. It keeps right on hurting. I cry myself to sleep each night Wishing I could hold you tight Life seems so empty since you went away the pillow where you lay your head Now holds my lonely tears instead And it keeps right on a hurting Since you're gone say a man should never cry But when I see you passing by My heart breaks down and cries a million tears You broke my heart and set me free But you forgot your memory messieurs chase since I put your goodbye in my rearview mirror. And these white lines keep telling me white lies. They say keep running away, and someday maybe you won't still hear. this highway of heartache. Another ghost town, no reason to slow down. I still got half a tank gas before I have to pull off and miss you. And my wheels keep turning this picture keeps burning Flashing like lightning in my mind of the last time That I kissed you Dat vraagt Waylon zich af. En in 1960 waren het Flats en Scruggs die het voor het eerst uitbrachten. En voor Ricky's Skaggs werd het de nummer 1 hit in 1982. Maar dit is de versie van de Lovell Sisters en Crying My Heart Out Over You. Hell Sisters and Crying My Heart Out Over You. En er is alweer een eind gekomen aan deze themashow. Maar volgende week zijn we uiteraard weer bij je met onze reguliere show. En ik heb nog twee nummers voor je klaarstaan. Eerst Skeeter Davis met He Left His Heart With Me. En daarna Patsy Klein met Aval to Pieces.